Mark Visser met het NOS Journaal. Het CDA-partijbestuur draagt Elko Brinkman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Brinkman is nu voorzitter van Bouwen Nederland. De Eerste Kamer wordt via getrapte verkiezingen gekozen... na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart. Waarnemend CDA-partijvoorzitter Spies noemt Brinkman een zwaargewicht... die breed actief is in de maatschappij. Brinkman was in de jaren 80 minister in twee kabinetten Lubbers. In 1994 leed hij als fractievoorzitter van het CDA een grote verkiezingsnederlaag. Een jaar later stapte hij uit de politiek. Brinkman toonde zich na de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar... een voorstander van de huidige samenwerking met de PVV. De CDA-leden stemmen op 12 februari op een partijcongres over de lijst voor de komende verkiezingen. De gemeente Ronde Venen gaat alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van eind vorige maand opnieuw tellen. De gemeente heeft dat besloten nadat op een van de stembureaus een fout was ontdekt. Een kandidaat van de lokale partij Ronde Veende Belang had volgens de verkiezingsuitslag geen enkele stem gekregen. Toen bleek dat de kandidaat op zichzelf had gestemd en ook familieleden op hem hadden gestemd, werd een onderzoek gestort. Daaruit kwam naar voren dat er iets mis was gegaan. Om uit te kunnen sluiten dat er nog meer fout is gegaan, worden nu alle stemmen opnieuw geteld. De hertelling in de gemeente Ronde Venen begint maandagochtend. De bioscoopfilm New Kids Turbo heeft het openingsrecord gebroken. Volgens distributeur Film bracht de komedie donderdag op de dag bijna 250.000 euro op. Dat is ruim 6.000 meer dan het oude openingsrecord van Komt een vrouw bij de dokter. Het weer, vannacht vooral in het oosten regen. Overdag is het bewolkt en soms valt er wat motregen.